Uur. Zit van der Linde met het NOS-journaal. De humanitaire situatie in Jemen blijft verslechteren, staat in een rapport van de Voedselwaakhond van de Verenigde Naties. In gebieden die bestuurd worden door de regering neemt de acute hongersnood snel toe. Volgens de VN is de situatie het slechtst in gebieden langs de Rode Zee. Sinds 2014 woedt in Jemen een bloedige oorlog waarbij delen, waaronder de hoofdstad Sanaa, zijn veroverd door Houthi-rebellen. Onduidelijk is hoe de situatie daar is omdat VN-waarnemers beperkt toegang hebben tot de regio's die onder controle staan van de Houthis. Oekraïne zegt dat het opnieuw een brug heeft aangevallen in de Russische regio Koersk. Om welke brug het gaat is niet duidelijk. Wel wordt de aanval door Russische autoriteiten bevestigd. Volgens analisten gebruikt Rusland de bruggen om manschappen en materieel naar het front in Oekraïne te krijgen. Afgelopen vrijdag werd ook een brug over een rivier verwoest. Het Oekraïnse leger vecht sinds twee weken op Russisch grondgebied. Inmiddels zouden er tientallen hectare zijn ingenomen. De politie in Spanje is bezig met een klopjacht naar een man die een kind heeft doodgestoken. Het gebeurde vanochtend op een voetbalveldje in de buurt van Toledo, ten zuiden van Madrid. De man had een masker op en viel een groepje aan dat aan het voetballen was. Volgens Spaanse media overleed een jongen van elf. Of de andere kinderen ook gewond zijn geraakt is niet bekend. De dader sloeg in een auto op de vlucht. In de eredivisie heeft Feyenoord vanmiddag met ruime cijfers gewonnen van PEC. In Zwolle werd het 5-1. Willem II versloeg thuis Go Ahead Eagles met 2-0. En PSV, dat in Almelo eerst op achterstand kwam, won uiteindelijk met 3-1 van Heracles. Het weer, vooral in het binnenland wolken die wegtrekken naar het oosten. Bij weinig wind koelt het vannacht af naar 10 tot 13 graden. Daarbij is kans op een mistbank. Morgen droog en 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer staat nog in de file rond Utrecht door de werkzaamheden aan de A2. Die is dicht richting Den Bosch. Op de A2 van Amsterdam naar Utrecht heb je daardoor nog een kwartier vertraging...